Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is bezorgd over de nieuwe asielnoodmaatregelenwet. Er zijn grote zorgen over de uitvoerbaarheid, de rijkwijde en de effectiviteit van het strafbaar stellen van illegaliteit, zegt de politie in een verklaring. Gesuggereerd wordt dat elke illegale vreemdeling overlast geeft of crimineel gedrag vertoont, zegt de politie. En de politie herkent dat beeld niet, staat in de verklaring. De politie vindt het verder goed dat de Raad van State de strafbaarstelling toetst. Het Amerikaanse voorstel voor een nieuw staakt het vuren in Gaza lijkt door Hamas positief te worden ontvangen. Op de belangrijkste punten is Hamas akkoord, meldt een tv-zender in Qatar. Een definitieve reactie van Hamas is er nog niet. De Amerikanen stellen een bestand voor van twee maanden. Hamas zou tien levende gijzelaars moeten vrijlaten... en de lichamen vrijgeven van 18 dode gijzelaars. Volgens de VS is Israël al akkoord. President Trump zei vanochtend dat Hamas binnen 24 uur ook akkoord zou gaan. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar telefonisch gesproken vandaag. De leiders spraken volgens Zelensky over de opties voor luchtverdediging van Oekraïne. Deze week werd bekend dat Oekraïne minder munitie en raketten krijgt van de Amerikanen. Zelensky zegt een nuttig gesprek te hebben gevoerd met Trump. Volgens de nieuwssite Axios zou Trump Oekraïne willen helpen met de luchtverdediging. Of dat ook betekent dat de wapenleveranties worden hervat, is niet bekend. De geplande staking van KLM grondpersoneel komende woensdag mag van de rechter niet doorgaan. Schiphol spande met succes een kort geding aan, net als twee weken geleden. Volgens de rechter zijn er onaanvaardbare veiligheidsrisico's als er wordt gestaakt. En het weer vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en 15 graden.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 They say the good die young. So I added some badass to my flavor to prolong my life over the drum. Everyone cools off from being hot. It's about if you can handle being cold or not. And we were sold to hot, but no one's dick by Prince Paul. We stayed original ever since, y'all first to do a lot of things in the game, but the last to say it. No need to place it on a scale to weigh it. And don't do it for the praise or the raise the bar. Yeah, this raised anyway, so amazing are uh, the three L.I. brothers from the other way of thinking. Hey, the lady winking, I think you can control that. Oh, I have to hold it. release until we break up. Here's a couple of nice guys who finished first, so nice try, but the prize is ours to first. They say the good die young, so I added some badass to my flavor to prolong my life over the drum everyone cools off from being hot. It's about if you can handle being cold or not. And we was told to hop for no one's dick by Prince Paul. We stayed original ever since, y'all. First to do a lot of things in the game, but the last to say it. No need to place it on a scale to weigh it. And don't do it for the praise or the raise the bar.